Dit is door Megens met het NOS-journaal. Elf Amerika. Die heeft scholen verplicht om transgenders te laten kiezen naar welk toilet ze gaan... om zo discriminatie tegen te gaan. De elf staten vinden die verplichting onwettig. ExxonMobil hoeft niets extra's te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is gebleken op de aandeelhoudersvergadering van de oliemaatschappij. Voorstellen van actiegroepen voor een groener beleid werden verworpen. Actievoerders waren wel tevreden dat bijna 40% van de mensen stemde voor een voorstel om Exxon te laten rapporteren over hoe klimaatverandering de bedrijfsresultaten beïnvloedt. Het is volgens hen een bewijs van de groeiende belangstelling bij grote investeerders voor de strijd tegen klimaatverandering. Personeel van alle kerncentrales in Frankrijk legt vandaag het werk neer. Het is een nieuwe actie in een serie protesten tegen de wijziging van de arbeidswet, die het makkelijker maakt om mensen aan te nemen of te ontslaan. Ook de Franse luchtverkeersleiders leggen vandaag het werk neer uit protest tegen die wet. Bij Coca-Cola in Dongen is zoutzuur gelekt. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond. Zoutzuur is een bijtende stof en kan brandwonden veroorzaken. Nadat het lek was ontdekt is alle afvoer naar buiten stilgelegd... zodat er geen schadelijke dampen konden vrijkomen. De fabriek van Coca-Cola staat op een industrieterrein aan de rand van Dongen. Er zijn geen huizen in de buurt. Archeologen hebben in Zuid-Frankrijk waarschijnlijk de oudste menselijke bouwwerken ontdekt. Ze zijn gemaakt door Neandertalers. In een grot vonden ze bouwsels van stalagmieten, kalkkegels die op de bodem van een grot staan. De vondst werd jaren geleden al gedaan, maar tot nu toe werd gedacht dat de bouwwerken 50.000 jaar oud, oud waren en ze blijken nu 175.000 jaar oud te zijn.